Volgens Van Vollenhover zijn er met name bij amateurclubs geen mensen die zo'n melding goed kunnen begeleiden. Duizenden Bolivianen hebben gezamenlijk een blauw spandoek van bijna 200 kilometer uitgerold. Daarmee wil Bolivia aandacht vragen voor een grensconflict met Chili. Bij een oorlog in de 19e eeuw raakte Bolivia een strook land langs de Stille Oceaan kwijt aan Chili. Sindsdien is het afgesloten van de zee. Chili weigert de grond terug te geven. Bolivia heeft de zaak nu aangekaart bij het internationaal gerechtshof in Den Haag. Daar start de zaak op 19 maart. Duizenden militairen, agenten en burgers hielpen bij het uitrollen van de vlag van 200 kilometer langs een weg. In het zuidwesten van Iran is een Turks privévliegtuig neergestort en volgens de Iraanse staatsomroep waren er zeker elf mensen aan boord. Over hun lot is officieel niets bekend, maar volgens hulporganisatie Rode Halve Maan is de kans op overlevenden minimaal. Reddingswerkers zijn op weg naar de plek van het ongeluk. Het vliegtuig was van de Verenigde Arabische Emiraten op weg naar Istanbul. Het zou tijdens een zware regenbui een berg hebben geraakt en daarna in brand zijn gevlogen. In februari stortte in hetzelfde gebergte een vliegtuig neer. Dat was ook tegen een berg aangevlogen. Het weer. Vanavond en vannacht plaatselijk nog wat regen. Meest droog. In het noorden wordt het mistig. Temperatuur vannacht tussen 4 en 7. Morgen in het noorden mistig. In het oosten wat regen.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 Maar eerst maar eens even een mevrouw uit Australië. Um, nou ja, eh, daarom, daarom klinkt ze misschien ook zo vreemd. Hi, this is Fiona Joy Hawkins from Australia, and you're listening to some of the world's best ambient music on Peaceful Radio.